goedenavond. Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof heeft in de Tweede Kamer even extra duidelijk gezegd... dat de PVV-uitspraken over de Amsterdamse burgemeester Halsema niet kunnen. Hij zei dit nadat PVV'er Marco Deen zei... dat burgemeester Halsema ontslagen moest worden. Gisteren zorgde Wilders al voor ophef toen hij op X zei... dat de Amsterdamse burgemeester wat hem betreft het land uit mag... Hij was het niet eens met haar aanpak van de tegendemonstraties... die werden gehouden rond de herdenking van de Hamas-aanval op Israël. Premier Schoof zei vandaag duidelijk... het kabinet steunt burgemeesters. Dit geldt ook, en misschien wel in het bijzonder... voor de burgemeester van Amsterdam, zei hij. De weduwe van André Hazes senior, Rachel, wil niet dat haar zoon nog langer de naam André Hazes gebruikt. Ze wil dat hij zich als artiest André Hazes junior noemt. Rachel beheert de merknaam van haar overleden man. Ze heeft haar zoon André, met wie ze al jaren een moeizame relatie heeft... nu de boodschap gegeven dat hij dus niet meer als André Hazes mag optreden. André is volgens RTL Boulevard ontzettend aangeslagen. Hij gaat met zijn advocaten om de tafel. En dan even naar Snoop Dogg. De rapper heeft ervoor gezorgd dat een oude rechtszaak tegen hem ook echt in het verleden blijft. In 1993 werd Snoop verdacht van betrokkenheid bij de moord op een bendelid. De zaak speelde toen Snoop Dogg op een hoogtepunt zat in zijn carrière. Het vormde de inspiratie voor dit nummer. Ja, drie jaar later werd hij vrijgesproken. Nou, terug naar 2024. Snoep heeft nu bij de rechter gevraagd de zaak te sealen. En dat is gelukt. En dat betekent dat het publiek of de media geen blik kan werpen op de rechtsdocumenten. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten. Flinke buien. Morgen een mix van zon, wolken en regen bij maximaal 14 graden.